9 uur. Gert Kuik met het NOS-journaal. President Knot van de Nederlandse Bank vindt dat de pensioenfondsen al op korte termijn moeten korten. Als de pensioenen niet worden verlaagd betekent dat dat de rekening wordt doorgeschoven naar jongere generaties, zegt hij in een interview met de Telegraaf. Knot vindt het ook beter de pijn in één keer te nemen. Volgens hem is het slecht voor het consumentenvertrouwen als er meerdere jaren kortingen dreigen. Pensioenfondsen hebben last van de lage rente. Knot wijst erop dat de besluiten van de Europese Centrale Bank van vorige week laten zien dat de extreem lage rente waarschijnlijk nog lange tijd aanhoudt. De Britse reisorganisatie Thomas Cook is omgevallen en stopt bij direct alle activiteiten. Een laatste poging om het bedrijf overeind te houden is gisteren mislukt. Alle boekingen voor vluchten en vakanties zijn geannuleerd. Honderdduizenden vakantiegangers wereldwijd zijn met Thomas Cook gestrand. Het is niet duidelijk of Thomas Cook Nederland, waar Neckerman Reis onder valt, ook faillissement aanvraagt. Een woordvoerder zegt dat de 10.000 Nederlanders die bij de Nederlandse tak hebben geboekt hun vakantie gewoon kunnen afmaken en zo nodig vallen onder een garantieregeling. In de stad Wamena in de Indonesische provincie Papua hebben demonstranten huizen en regeringsgebouwen in brand gestoken. Veiligheidstroepen proberen de orde te herstellen. Daarbij zijn geweerschoten gehoord. Het vliegveld van Wamena is gesloten. In de provincies Papua en West-Papua is het sinds vorige maand onrustig. De betogers zijn boos over de racistische behandeling van Papua's die op Java studeren. Er dreigt een verdubbeling van het tekort aan bepaalde medicijnen. Dat geldt vooral voor geneesmiddelen die maar door één of twee producenten worden gemaakt in landen als China en India. Minister Bruin stelde al eens voor om apothekers te verplichten een voorraad aan te leggen. En hij pleit ervoor dat cruciale medicijnen voortaan in Europa worden gemaakt. Het weer, de regen trekt naar het noorden weg... en vanuit het zuidwesten breekt vaker de zon door.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 En dit is het laatste uurtje van de zomer, dames en heren. En dit zijn de Jacksons. Die je de weg wijzen. Hier bij ZFM. Waar het bijna tien over negen is. En wij doorgaan met DJ Khaled. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. I could waste it on the brown liquor. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down and out. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow. for the tagging. You know this cookies for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Hey, uh, uh. I heard that pussy for the taking. I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu Tang. Throw that ass back, bouquet. bouquet call me and I could get it. You say I could tell you gone off the door. Say, oh, yeah, yeah. Careful, mama, why what you say? You say you talking to me like your new babe. New you talking like you trying to do things. Now that pipe gotta run it like she Usain, baby. You made me drown in it, ooh, touche, baby. I'm carrying that water, Bobby Boucher, baby. And you know I'ma slaughter like I'm Jason. Busted, why you got it on safety? White girl, red shit on brown liquor. I probably shouldn't be around you wow, wow, wow. You looking like it's nothing that you won't do. What you won't do. Hey girl, that's when I told when you. I told you. When i was you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. Rihanna en DJ Khaled hier bij ZFM. Ja, en is het bijna kwart over negen. En ik zei het al, vanochtend om tien voor tien begint de herfst. Dus dit is je laatste half uurtje heel zomer. Nou ja, het is niet anders. Het is vandaag droog, 16 graden. Een beetje bewolkt. Nou ja, na dit geweldige weekend, zo'n dagje. Prima toch? Gaan wij door met Tess Sultana, Jungle. Beetje denken aan... Eh, Expeditie nog gisteravond. Dan ben ik blij dat ik dan hier in Zandvoort zit. Sultana. Ze speelt alle instrumenten zelf. Het is echt heel bijzonder wat ze doet. Door met een Franse plaat. Van Zaz, de nieuwe. Que vendra, of zoiets. Importe là où je vais Tant que j'ai l'audace De tenir la main de l'autre Pour aimer le temps qui passe Dans tout ce que je fais La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre. Ta vie nous dépasse, que vendra, que vendra. Yo scrivo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin. Comme se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, me pensar, sans penser à demain. c'était... Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo contar. En dat was Zaas met Kevendra. Gaan wij door met Lissau hier bij ZFM, waar het 9 uur 21 is. gotta your bitch shit. If I'm shining, everybody gonna shine. Yeah, I'm gold. I was born like this, don't uh, even gotta try. You know. I like shot a nigga better over time. You know. Heard you say I'm not the baddest is Lizzo. Blame it on the juice. Ja, en wat een weekend hadden we. Max derde in de Formule 1 van Singapore. Ajax PSV 1-1. Ja, hoe we daarvan denken. Nou ja, weet je, dat komt allemaal wel goed. Ja, en dat is met deze. Free the Birds, kennen we allemaal. als je dan dit hoort, dan weet je... Het is bijna half tien. Tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. En vandaag, ja, jazz, jazz. Het is van oorsprong een jazz song. That's life. Maar we laten hem horen door James Brown... live vanuit Apollo 1967... I guess I did the boogaloo and the skate and the funky Broadway. Too much last night. Yeah, I feel it too. But I want you to know it ain't no sin. Cause I'm right here to do it all over again. But that's life. the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I guess I, I gotta change that tune. When I'm back on top, on top in June. as it may seem. Some people get their kicks from stomping on a dream. But I never, I never let it get me down. As cut not one. But this old heart just ain't gonna buy. But I know that things don't be shaking, I come see July. Ah, look here, I wanna know, do you know what I'm talking about? three or four months ago, but my fans just wouldn't buy. So things don't be shaking, I come see July. I'm gonna roll myself up in a big ball. Yeah. I'm gonna roll myself up in a big ball. Yeah. And then I'm gonna get a soul sister from over there now.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 En ja, een uitstapje naar de soul in de rubriek Jazz is niet eng. Goed, het is eh, half tien geweest, drie over half tien. We gaan richting tien voor tien wanneer de herfst begint. En tot die tijd gewoon lekker rustige muziek. Tenminste, rustig. Whitney Houston en Keiko? Nee. try to see Higher Love, Kygo en Whitney Houston. Toch. Bijzonder om weer Whitney Houston aan te kondigen. Gaan we door met Nederlands. Tino Martin en René Vroger. En wat is die goed in nieuwe plaats. Iedere morgen zonder zorgen. Ja, dat is toch wat ik het liefste Want de toekomst, gaat die begin vandaag. Ik zong al meer dan duizend liedjes. Maar er is niet zo mooi als het geluk. Een lach en een traan, dat is het bestaan. Zet mijn vrienden en familie Soms zit het mee, dan weer tegen. Ja, we zijn eraan gewend. voor al je zegeningen, dat zeg ik altijd weer. Dus proost op het leven, je viert het maar één keer. Ik heb naast het zingen Proost op het leven. Met eh, Tino Martin en René Vroger. En we gaan door met Shawn Mendes en Cabello. Die hebben we natuurlijk al eerder gehoord vandaag. Signorita, vanaf afgelopen zomer. En de zomer duurt nog negen minuten. Senorita. Van Shawn Mendes. Toch wel de zomerrit van dit jaar. En daarmee is het 9 uur 44 bij ZFM hier in de ochtend op Zandvoort. En wie is dit? I'm John Mayer and I'm ready to be a star. bij ZFM. 9 uur 47 gaan we aftellen tot het begin van de herfst. Straks om 10 voor 10. En tot die tijd Dancing Easy van Matt Bianco. En ik heb de wekker gezet. Close your eyes and your find 10 voor 10. De herfst is afgelopen, dames en heren. Het is vandaag overdag net zo lang licht als dat het ook donker is. Dat betekent dat de herfst begonnen is. De astronomische herfst, nu om 10 voor 10. En ja, dan draaien we ook andere muziek. Zoals deze, Riders on the Storm van de Doors. storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out on loan. Riders on the storm. Ja, dat is hem dan. De eerste herfstplaat. Hier bij ZFM. Waar het dondert en stormt. Maar als ik naar buiten kijk, komt de zon een beetje flauwtjes door. Dus hij doet nog zijn best. En dan laten we de regen voor wat het is. En gaan we door met de laatste minuten van dit uur van deze uitzending. Het is eh, bijna drie voor tien. Hierna de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Het programma van afgelopen zaterdag. En dan wil ik je aandacht nog vestigen op een bijzondere uitzending aanstaande woensdag. Woensdag in het lunchprogramma komt de nieuwe burgemeester langs. Gewoon een leuk, open kennismakingsgesprek... waar we kennis zullen maken misschien ook wat muziek horen die hij zelf leuk vindt.